Vijf uur. Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Er is een nieuwe CAO voor ziekenhuispersoneel. De leden van vakbonden FNV en CNV hebben ermee ingestemd. Eerder gingen de werkgevers al akkoord. In de nieuwe CAO krijgen ziekenhuismedewerkers in twee jaar 8% meer loon... en een eenmalige uitkering van 1200 euro. Sinds de zomer voerden medewerkers actie voor een nieuwe overeenkomst. In november was er een landelijke staking. Eerder deze maand werd een akkoord gesloten over de CAO. Die geldt voor in totaal 200.000 ziekenhuismedewerkers. Ondanks de protestacties van de afgelopen maanden... is de stemming in Nederland niet negatiever dan in andere jaren... concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. De stijging van het aantal demonstraties komt volgens het planbureau... door kopieergedrag en doordat mensen niet zien dat het economisch beter gaat. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op de grens tussen Irak en Syrië... zijn volgens Iraakse bronnen 25 doden gevallen. Onder meer opslagplaatsen voor wapens en munitie werden geraakt. Het bombardement was gericht tegen de Sjiïtische militie Kataib Hezbollah. Die wordt gesteund door Iran. Amerika houdt die militie verantwoordelijk voor een aanval met tientallen raketten... vrijdag op een militaire basis in Irak. Daarbij kwam één Amerikaan om het leven. Een gewapende man heeft tijdens een kerkdienst in Texas twee mensen doodgeschoten. De dader werd daarna zelf doodgeschoten door kerkgangers die hun wapen trokken. Het motief en de identiteit van de man zijn nog niet bekend. Hij is in het verleden wel meerdere keren gearresteerd. De schietpartij in de buurt van de stad Fort Worth was live te zien via internet... waar de dienst werd uitgezonden. Het weer. In het binnenland kan het een graadje vriezen. Overdag schijnt de zon volop en kan het 8 graden worden... Morgen op Oudjaarsdag bewolkt en kans op een beetje regen bij een graad of 7. De jaarwisseling verloopt droog en rustig.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 There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down. On these open streets, it's just my face me rocking hard in the middle of the dance floor. I can't escape it. I just can't take it.